Mogelijk zal de auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweven. Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX... omdat het bedrijf dan nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid kan uitvoeren. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is onder bepaalde voorwaarden bereid tot een waardig vertrek. Dat hebben leiders van Zuma's ANC-partij gezegd tegen Zuid-Afrikaanse media. Zuma sprak vanavond met de nieuwe ANC-leider Cyril Ramaphosa, die de beoogde nieuwe president is. Zuma heeft niet publiekelijk bevestigd dat hij instemt met de deal. Zuma's termijn loopt pas in 2019 af, maar de druk op hem neemt de laatste weken sterk toe. De president wordt verdacht van grootschalige corruptie en witwassen. De parlementsvoorzitter had al voorkomen dat Zuma donderdag zijn jaarlijkse toespraak zou houden. De Amerikaanse beurzen hebben het forse verlies van gisteren deels goed gemaakt na een grillige handelsdag. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index uiteindelijk 2,3% hoger. Gisteren verloor de Dow Jones nog meer dan 4,5 procent. Op de Europese aandelenbeurzen waren daardoor vandaag opnieuw stevige koersverliezen te zien. De AEX verloor 3% en de andere Europese beurzen 2 à 2,5%. In de Eredivisie is vanavond een wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen.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 you see this guy? This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know.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 Tell me now, is it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 love. to say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. ZFM. ZFM.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 的我。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 could be. Say you, say me, say it together. one who understands.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 what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness. Ease my trouble, that's what you do. Fill my life with gladness, take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim